Lot Lewin met het NOS Journaal. Russische official is geweest. Ontkennen heeft geen zin meer, zegt ook de huidige directeur van het Russisch antidopingsagentschap. Wel ontkent ze dat de overheid achter dat complot zat. De New York Times heeft meerdere officials geïnterviewd die de verhalen over het manipuleren en laten verdwijnen van dopingmonsters, het van hogerhand toedienen van doping aan atleten en het chanteren van officials en sporters bevestigen. President Obama en de Japanse premier Abe hebben een krans gelegd voor de Amerikaanse slachtoffers van de aanval op Pearl Harbor. Ze deden dat aan boord van de USS Arizona Memorial. Het is voor het eerst dat een zittende Japanse premier het oorlogsmonument heeft bezocht. Premier Abe heeft geen excuses gemaakt voor de aanval. Wel heeft hij de nabestaanden gecondoleerd in een toespraak. Obama benadrukte het bondgenootschap tussen Amerika en Japan dat volgens hem nooit sterker is geweest. Dit bewijst dat aardsvijanden alsnog bondgenoten kunnen worden, zei hij. Bij de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941 kwamen bijna 2400 Amerikanen om het leven. De Turkse president Erdogan zegt dat de VS indirect steun verleent aan terroristische groeperingen, waaronder Islamitische Staat. President Erdogan zegt daar ook bewijzen voor te hebben, maar deelde die niet. Turkije uitte eerder al kritiek op de VS, omdat de coalitie die de Amerikaanse leiden ook enkele militante Koerdische organisaties steunt. En dan het weer. Op de meeste plekken blijft het droog vannacht. Vooral in het zuiden kan mist ontstaan.